Er wordt door crisisteams hard gewerkt aan een plan over hoe het nu verder moet. Er kunnen nog steeds geen mensen aan boord omdat de brand nog te groot is. In Singapore heeft voor het eerst in bijna 20 jaar een vrouw de doodstraf gehad. Ze werd opgehangen voor het smokkelen van heroïne. Singapore heeft hele strenge drugswetten, vertelt onze correspondent. Omdat in de wet staat dat je bij 15 gram in Singapore al de doodstraf kunt krijgen, was dat ook haar straf. Dus ze is vandaag opgehangen eh, en de laatste vrouw bij wie dat gebeurde was in 2004. Dus dat is al eventjes geleden. Bij de Boerburgerbeweging krijgen ze van een bijzonder iemand hulp... bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma. ChatGPT helpt een handje mee. Tegen radiozender BNR zeggen ze dat ze het vooral gaan gebruiken... om verhalen die Caroline van der Plas in de Tweede Kamer vertelt samen te vatten. En ook al heb je niks met waterpolo, het kan misschien toch leuk zijn om even de tv aan te zetten. Nederland speelt nu de WK-finale tegen Spanje en dat kan zomaar een historische wedstrijd worden. Nederland is de topfavoriet en als ze winnen is dat voor het eerst in 32 jaar. Toch moeten we de Spanjaarden volgens de bondscoach niet onderschatten. Ze zijn echt goed. <laughs> Ze zijn echt goed. Ze zijn eh, de dominante uh, plug, Europese plug uh, afgelopen 10 eh, jaren. Dus het is eh, een soort van eh, dream team. Nederland gaat uiteraard voor de winst, maar mocht dat niet lukken... kunnen ze het op de Olympische Spelen volgend jaar nog een keer proberen. Daar hebben ze al een ticket voor. Krijg je nog het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, maar tussendoor ook geregeld de zon.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 for you ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. share my vision. I gotta make a decision. Do I go through or stay? hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Baby, I need you till the morning. I hear my body calling.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 walks at the sea. She looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. ZFM. I'll Take you to my paradise Zandvoort. Zandvoort. 106.9 FM. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm a begging you now. It's where we both to be. Everybody's dancing and everybody's on.